uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Palestijnse militanten hebben vannacht meerdere raketten vanuit Gaza afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat zegt het Israëlische leger. De raketaanval volgde op de inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaanhoever. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakten zeker 100 mensen gewond. Verschillende Palestijnse groeperingen hadden wraakacties aangekondigd. Internationaal wordt er bezorgd gereageerd op de dreigende escalatie. Bij de raketaanval van vannacht zijn geen gewonden gevallen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er zo'n 90.000 vluchtelingen uit dat land naar Nederland gekomen. Dat meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste van hen in de gemeente Renswoude. Van alle vluchtelingen is 16% weer vertrokken naar andere landen of hun thuisland. De Oekraïners die nu nog in Nederland verblijven... kunnen nog zeker een jaar hier in het land zijn. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn twee doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stortte een lawine van zand op meerdere voertuigen. 300 reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen... voor het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en onveilige aanvoerroutes. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Onder meer vrachtvoertuigen, bloemen en machines werden het minder vaak naar het land gebracht. De importwaarde nam wel toe. Nederland importeerde nog onder meer aardolie en andere grondstoffen. Die handel leverde Rusland in totaal 21 miljard op. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motregen bij een graad of 5. Ook in de ochtend is het nog grijs met af en toe een lichte bui.